na een conflict tussen Koerden en Afghanen in het kamp... waarbij een mes werd getrokken. Later brak op verschillende plekken tegelijkertijd brand uit... waarbij alle houten huisjes in vlammen opgingen. Er zaten tussen de 1000 en 1500 vluchtelingen in het kamp. Veel van hen kwamen uit het illegale kamp in Calais, dat vorig jaar werd ontruimd. De migranten zijn naar een noodopvang gebracht. Huizenkopers kiezen bij het afsluiten van een hypotheek steeds vaker voor een rentevaste periode van 30 jaar, blijkt uit cijfers van de hypotheker. Vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar zijn de hypotheken ruim 30% vaker afgesloten. De belangrijkste reden is de lage rente. Volgens de hypotheekverkoper willen klanten daarvan zo lang mogelijk profiteren... en spreken ze dus een rentevaste periode van 30 jaar af. In Nijmegen woedt een grote brand in een winkelcentrum. De brand brak uit in een supermarkt die kort geleden is gesloten. Het vuur is overgeslagen naar zeker vijf andere winkels in het pand. De brandweer roept mensen op om uit de buurt te blijven... omdat er mogelijk gasflessen in het winkelcentrum liggen. Nederland heeft zijn regeringstoestel verkocht aan een Australische luchtvaartmaatschappij. Volgens de Telegraaf maakt minister Schultz dat vandaag bekend. De Fokker 70 zou 3,7 miljoen euro opleveren. Het vliegtuig is verouderd en kan niet zonder tussenstop naar bijvoorbeeld de Antillen vliegen. Het kabinet heeft daarom een Boeing 737 Business Jet gekocht als vervanger voor 89 miljoen euro. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land, afgewisseld met soms wat zon. Vooral landinwaarts kan er vanmiddag een buitje vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt een graad of 12. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en Dorp 8 kilometer file. Op de A6 Lelystad-Muiden bij Almere Stad West 2 kilometer. A7 Hoorn-Zaandam tussen Afrit Averhoorn en Purmeren Noord 3 kilometer file. A15 Gorkum richting Europoort tussen Knoopend en Rotterdam-Charloes 5 kilometer. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda... tussen knooppunt Brechtseplein en Moordrecht 6 kilometer. A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 6.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 Watch me, I'm intoxicated. 6.9, Straks meer.